1 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna drie weken is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in het openbaar gezien. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dat zich baseert op Noord-Koreaanse staatsmedia. Kim zou bij de viering van de voltooiing van een kunstmestfabriek zijn geweest. Hij zou op foto's te zien zijn, maar het is onduidelijk wanneer die zijn gemaakt. Er is nog geen bewegend beeld van hem. Speculaties over zijn gezondheid wakkerden aan toen hij op 15 april niet aanwezig was op de belangrijkste Noord-Koreaanse feestdag. Er waren berichten dat hij ernstig ziek zou zijn of zelfs zou zijn overleden. De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit staat het gebruik van een medicijn tegen ebola in noodgevallen toe bij coronapatiënten, heeft president Trump gezegd. Uit onderzoek onder ruim duizend patiënten bleek dat mensen die het middel krijgen... het ziekenhuis sneller kunnen verlaten, gemiddeld na 11 dagen in plaats van 15. Daarmee kan de druk op de gezondheidszorg worden verlicht. De handel in militaire wapens wordt verboden in Canada, heeft premier Trudeau bekendgemaakt. Ook het gebruik van zulke wapens wordt verboden, het bezit ervan niet... Trudeau noemt verschillende massamoorden als reden voor het verbod. Zoals die van een week geleden in de provincie Nova Scotia... waarbij 22 mensen omkwamen. In Amersfoort heeft een woonzorgcentrum moeten stoppen met buitenoptredens. Verschillende artiesten deden dat in de tuin of op straat... om de bewoners binnen een hart onder de riem te steken. Maar buurtbewoners begonnen erover te klagen... dus mag er voorlopig niet meer worden gezongen.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 Disco Bitch. finish, win, finish, win, finish.